Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de grootste corporaties. Ze zeggen dat er te veel onduidelijk is over het wetsvoorstel om scheefwonen tegen te gaan. De regeringspartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV vinden dat de ontslagen co-directeur Noerten Albayrak geld moet terugbetalen aan de overheid. Ze reageren daarmee op het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema, waarin onder meer staat dat Albayrak onjuiste informatie heeft gegeven over haar salaris en dienstauto. India heeft een lange afstandsraket getest die ook kan worden uitgerust met een kernkop. De raket heeft een bereik van 5000 kilometer en daarmee kan India onder meer heel China bereiken. Volgens de Indiase regering was de test een succes. Als dat zo is, behoort India tot het selecte groepje landen dat toegang heeft tot intercontinentale nucleaire raketten. De ontploffing in een café in Beuningen gisternacht was een aanslag. Uit onderzoek van de explosieve opruimingsdienst blijkt dat een explosief op de ruit van het café is geplakt en tot ontploffing is gebracht. Om wat voor explosief het gaat kan de politie niet zeggen. Bij de explosie in Beuningen raakte niemand gewond, de daders zijn spoorloos. Drie Amerikaanse veiligheidsagenten die zich zouden hebben misdragen in Colombia zijn opgestapt. Afgelopen weekend werden elf medewerkers van de Secret Service geschorst. Ze zouden prostituees hebben bezocht. De veiligheidsagenten waren in Colombia vanwege een bezoek van president Obama. Het weer bewolkt en een paar buien. Vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer. En het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van den Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen de afritten Averhoorn en Weidewormer 6 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Komplein 3. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug 3 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam bij Sliedrecht West 2. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Bij het Kleinpolderplein is de linker reishok dicht.